Als er zaken gezegd worden die haak staan op mijn opvattingen, dan zal ik daar afstand van nemen in net zulke scherpe bewoordingen als in het verleden. Dat zei Verhagen voordat hij vanmorgen met de VVD, de PVV en informateur opstelde in gesprek ging over een rechtskabinet. In Moskou is het sterftecijfer door de hitte en smok de afgelopen weken verdubbeld. Elke dag sterven nu gemiddeld 700 mensen in de Russische hoofdstad. In een normale zomer ligt het aantal op gemiddeld 350. De mortuaria in Moskou zijn overvol en kunnen de stroom lichamen niet meer aan. Er hangen al een week rook, smok en giftige stoffen in de lucht. Inwoners dragen mondkapjes en moeten zoveel mogelijk binnen blijven. De vannacht opgepakte Abu Bakar Bashir wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Indonesische president Yono. De radicale moslimgeestelijke is volgens de politie betrokken bij een nieuw terreurnetwerk en zou trainingskampen van militanten hebben gefinancierd. Hij zou in 2002 ook achter de aanslagen op Bali hebben gezeten, waarbij ruim 200 doden vielen. Olieconcern BP heeft vanwege het olielek in de Golf van Mexico tot nu toe 145.000 schadeclaims ontvangen. Het grootste deel daarvan is al uitbetaald. Dat heeft het bedrijf 310 miljoen dollar gekost, zegt BP. BP houdt er rekening mee dat de uiteindelijke kosten kunnen oplopen tot meer dan 20 miljard dollar. Het weer, stapelwolken, maar er is ook zon.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 siamo alla pace, sì Perché so come sono, infatti chiedo Se quel che fatto è fatto, io però chiedo Regala nel sorriso, io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace, sì Perché so come sono, infatti chiedo and right.